Gert Kluk met het NOS-journaal. Duizenden fans zijn naar de grote markt in Sittard gekomen... waar de spelers van Fortuna Sittard worden gehuldigd. De eerste divisieclub promoveert naar de eredivisie. Voor de huldiging maken de spelers eerst een tour door de stad... in een open bus die vertrekt vanaf het station. Duizenden Russen zijn in Moskou de straat op gegaan om te protesteren tegen de poging van de regering om berichten-app Telegram te blokkeren. Telegram moet van de hoogste Russische rechter de encryptiesleutel aan de Russische geheime dienst geven. Die wil zo controleren of terroristen de app gebruiken. Om Telegram te dwingen de sleutel af te staan, wordt de dienst geblokkeerd. Die blokkade lukt maar gedeeltelijk. De dienst slaagt erin het platform voor veel gebruikers toegankelijk te houden. Schiphol wil een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoring van gisteren... waardoor duizenden reizigers stranden. De luchthaven wil weten hoe het kan dat er op Schiphol problemen ontstonden... terwijl de stroomstoring kilometers verderop was... Door de stroomstoring kon op Schiphol urenlang niemand inchecken. Dat leidde tot opstopping in de vertrekhal en een tijdelijke sluiting van de luchthaven. Netbeheerder Tennet heeft vandaag honderden megaton extra elektriciteit in het buitenland gekocht... omdat er een enorm stroomtekort dreigde te ontstaan. De energiebedrijven hadden door een verkeerde inschatting van vraag en aanbod te weinig ingekocht. Rond half vier vanmiddag was er voldoende ingekocht om problemen te voorkomen. Het leger des Heils moet steeds vaker nee zeggen tegen daklozen... omdat er geen plaats meer is in de opvang. Dat komt doordat mensen noodgedwongen langer blijven zitten... wegens een tekort aan geschikte vervolgopvang en woningen. Naast jongeren met problemen, dak- en thuislozen en mensen met complexe problemen... helpt het leger des Heils ook steeds meer slachtoffers van mensenhandel. Het weer op steeds meer plaatsen gaat het regenen en de wind neemt toe. Eerst zijn er in het zuiden windstoten, later vanavond en morgen ook in de rest van het land...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 Gene Taylor trakteert ons met een lekkere opener. My Old Guitar, Gonna Sing a Song. Zo te horen heeft die oude gitaar al heel wat meegemaakt. Niets mis mee. guitar for so long I've been playing my old guitar for my fingers to the bone. I've been planning take a woman, settle down, settle down. I've been planning to take a woman, but I can't lay my guitar sing a song. push my Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Last Thing on My Mind. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Welen is misschien wel de meest besproken Nederlandse artiest van dit moment. En Outlaw in hem de meest bediscussieerde song. Waar de een het rockende gitaarnummer een briljante keus voor het Eurovisie Songfestival vindt, kan de ander maar niet begrijpen waarom Welen juist met deze song ons land gaat vertegenwoordigen. Alle meningen leken Welen bij voorbaat al koud te laten. Hij koos in zijn uppie de song waar hij zich goed bij voelde. Je moet opvallen was de korte argumentatie van de Stoïcijnse zanger. Toen bij de bekendmaking van het nummer gevraagd werd waarom juist deze track de Europese harten moet gaan veroveren.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 In het eerste uur draaide ik de eerste hit van Charlie Pride, daterend uit 1966. Inmiddels zijn we in 1969 aanbeland en scoort Charlie zijn eerste nummer 1 hits. Met All I Have To Offer Is Me and I'm So Afraid Of Losing You Again. Crossroads, nummer 1 country hit. another step. There's something you should know about the years ahead and how because I know how much it costs to love you. And I'm so afraid of losing you again. and confession. Wanting you would be my greatest sin. But I'm glad that you're no longer my possession. Cause I'm so afraid of losing you again. Does It Mean to Travel is een bijzonder fraai en toepasselijk eerbetoon aan producer en snarenman John Jennings. Van de beginperiode tot in 2004 was de ondertussen overleden Jennings nauw betrokken bij Mary Chapin Carpenters werk en figureert op zowat driekwart van haar oeuvre. to rival? What does it mean to travel with your suitcase by? cover van deze week. De muziek van Gary Brewer en de Kentucky Ramblers wordt ook wel Brewgrass genoemd. Eens luisteren hoe zij het ervan afbrengen met Tom Paxton's Last Thing on My Mind. It's listen to song in my De songs op Motel Bouquet van Caitlin Kenty werden voornamelijk on the road geschreven en zitten vol mooie persoonlijke verhalen en kleurrijke observaties uit een fascinerend land. Time Rolls By is een van de songs. night is cruel. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Charlie Daniels, Tom Russell en Ian Tyson zijn nog steeds actief. Toch passen zij wel in deze rubriek, omdat ze naar de achtergrond zijn verdwenen. Charlie Daniels opent dit blokje met Drinking My Baby Goodbye, waarna Tom Russell en Ian Tyson het stokje overnemen met het prachtige Gallo del Cielo. cause I'm losing my troubles away. Now, people, I couldn't make her stay. Doggone her anyway. She can't say that I didn't try. Pour me another one, I'm finished with the other one. I'm wrecking my baby goodbye. Every time we disagree, she's always asking me, Are you a man or a mouse? Now that she's gone, she probably thinks that I'm home, just moping around Probably thinks that she's the one thing I just couldn't get along without. Or oh, wouldn't it surprise her? I gotta sympathize her as long as these bottles hold out. Cause I'm a sitting on a bar stool acting like a darn fool. That's what I'm a doing today. Sitting here drinking, trying to keep from thinking.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 He rolled into El Sueco, stole a rooster called El Gallo del Cielo. Then he crossed the Rio Grande with that fighter nestled deep beneath his arm. Now Gallo del Cielo was a warrior born in heaven, so the legends say and his wings they had been broken. He had one eye rolling crazy in his head. He'd fought a hundred fights, and the legends say that one night near El Suego, they fought Cielo seven times, and seven times he left Bray Rooster's dead. Holding my I'm thinking of you now in San Antonio have $27 and the good luck of your picture framed in gold. Tonight I'll put it all on the fighting spurs of Gallo del Cielo. And then I'll return to buy the land that Villa stole from father long ago. Outside of San Diego, in the onion views of Paco Monteverde. fry to San Diego. They sleeping on a fancy bed of silk. And they laughed when Zaragoza pulled the one-eyed del cielo from beneath his coat. Ah, but they cried when Zaragoza walked away with a thousand dollar bill. Oh, my Teresa, I'm thinking of you now in Santa Barbara. I have $1,500 and the good luck of your picture framed in gold. Tonight I'll put it all on the fighting spurs of Gaia del Cielo. And in return to buy the land that be I stole from father long ago. Now the moon has gone to hiding and the lantern light spills shadows on the fighting sand and a wicked black named Zorro faces del yellow in the night. And Carlos Saragossa fears the tiny crack that runs down off his rooster's beak. Ah, he fears he might have lost the $50,000 riding on that fight. What am Teresa? I am thinking of you now in Santa Clara. Yes, the money's on the table. I'm holding to your good luck framed in gold. And everything we dream of is riding on the spurs of Del Cielo. I pray that I'll return to buy the land that Villa stole from father long ago. And then the signal it was given, and the cocks they rose together far above the sand. And Gaio del Cielo sunk a gaff into Zorro's shiny breast. And they were separated quickly, and they rose and fought each other 37 times that night. And the legends say that everyone agreed Del Cielo fought the best. And then the screams of Zaragoza filled the night outside the town of Santa Clara. As the beak of Del Cielo, it lay broken like a shell within his hand. And they say that Saragossa screamed a curse upon the bones of Pancho Villa. When sorrow rose up one last time and he drove El Cielo to the sand. Oh, my Jesus, I'm thinking of you now in San Francisco. I have no money in my pocket. I no longer have your good luck framed in gold. I buried it last evening with the bones of my beloved dead cielo. And I'll not return to buy the land that Villa stole from father long ago. Through the rivers still run muddy outside of my beloved Casas Grandes the scar upon my brother's face turn red when he hears mention of my name. To the people of El Sueco, curse the death of Gallo del Cielo. Well, tell my family not to worry, I will not return, cause him shame. Buck Owens overleed in 2006 op 76-jarige leeftijd. Het is alweer heel wat jaren geleden dat hij Where Does the Good Times Go vertolkte. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Paul Thorns nieuwe album Don't Let the Devil Ride met daarop Soon I Will Be Done ligt in de winkels. Mr. Mississippi laat zien en horen uit het goede hout gesneden te zijn. Pure rootsmuziek. There'll be no more voor top. Vandaag weer een drietal hitsongs van de Canadese Lindsay L., Chase Rice en Lauren Alena. Ze vertolken respectievelijk Criminal, Three Chords and The Truth en Doing Fine. De drie songs zijn terug te vinden in de huidige country charts.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 Sweet home Alabama in a ring of fire. I could sing along. second we're bulletproof. We get lost in a song or two. The world don't move, and all I need is you. three chords and the truth. I see you blinking through your blue eyes. How a song can turn back time. You can almost feel the sand on your feet from the passenger seat, singing anything but my. And don't you know, we were raised on the radio. It's why we social shows to rock and roll. It's steel guitar that steals your soul. It's a country song that takes you home again. It's why we drank too much on Friday nights. Raise our hand in church pew wives. Amazing grace, sweet by and by. I could sing along till the day I die. Why we break whispers, turn it up. For a second, we're bulletproof. We get lost in a song or two. The world don't move, and all I need is you. And three chords and the truth. Crossroads, Daddy got sober, got his best friend. I've cut down crying to every other weekend. how I've been. I've gotten too good at hiding it with an I'm okay, things are great, but the truth is, yeah, the truth is, I'm doing. groot aantal liefhebbers verlangen naar de good old days. Craig Geddes zingt erover en ik vind het wel een passend slot voor deze aflevering. Tot volgende week. Dag. I you do for fun when you were kid? Without all the luxuries growing up like I did. I said it must have been hard growing up on that old farm without those big city lights. And he just shook his head and he smiled at me and said, It was tough, but we got by. sometimes we were lucky when the wind's just right. Luisteraars, goedenavond. We zijn hier met een extra uitzending in verband met een raadsvergadering. Hiervoor zijn naar de studio gekomen om het allemaal mee te maken en eh, toe te lichten en er even over te hebben. Onze dorpsgenoot Pieter Joustra en Joop van Nes en Leon van Nes. Ehm, van, van, van, S dan, hè? Ja, jij bent van <laughs> Nes en Leon is van, S. Oh. Ja, dat u niet in de war raakt. Uh, goedenavond. goedenavond, Pieter. Ja, dit, dit wordt heel speciaal, deze uitzending. Want het is eigenlijk geen raadsvergadering. Het is een, een meer een informatie van eh, de lijsttrekkers, zeg maar, van de partijen... die een go or no-go moeten uitspreken over de ambities die de gemeenteraad in de komende vier jaar heeft of moet hebben. En er zijn een aantal modellen en daar gaan de lijsttrekkers over discussiëren. Maar dat zijn er nogal een paar ambities. Ja, ja, ja, dat zijn er een heleboel. Ik heb vanmiddag het, eh, eh, het, het, eh, het conceptraadsprogramma even doorgenomen. Even. 19 pagina's. Ja, bedoel ik. Ja. En het, het barst van de ambities. Ja. Ongelooflijk. Interessant hoor. Jazeker. Uh, men borduurt eigenlijk voort op hetgeen hetgene de afgelopen vier jaar gebeurd is binnen Zandvoort. Of niet gebeurd is. Ook dat nog. Ja. Dat hebben we ook nog gehad. ja, <laughs> inderdaad. En eh, ja, eh, laten we eerlijk zijn mensen. Het is erg gewoon hard nodig dat Zandvoort die ambities heeft. en die wil koesteren en die wil proberen die waar te maken. Maar laten we wel zijn. Iedereen zegt op dit moment ja en amen. En ik denk dat ze er allemaal mee akkoord gaan. Maar als puntje bij paaltje komt en er moeten wethouders gekozen worden... Ja. dan kan er opeens heel iets anders gebeuren. Maar dat zal denk ik toch altijd wel het geval blijven, Pieter. Ja. Eh, er zijn drie modellen om tot een college te komen. Ja, een zakenkabinet stellen ze voor. <laughs> zakenkabinet, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed, eh, laten we eerlijk zijn. Eh, als inderdaad het raadsprogramma breed gedragen is... dan zou je zomaar een, een, een, mooi college van misschien wel vier wethouders kunnen krijgen. Ja. Dat is het maximum voor Zandvoort. En ja, dan is het aan de partij om die, eh, om die plusje zetels te gaan eh, eh, verdelen. Ja, dat is het tweede deel vanavond. Eerste deel gaan we eerst praten over het raadsprogramma... zoals het is voorgesteld door Van Dam. ik neem aan dat de vergadering geleid wordt door Joop Werenzen. dat durf ik niet. Ik denk zelfs door Marcel van Dam. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat Joop denkt van, eh, ik doe het wel. Nou ja, Joop Berens heeft in ieder geval eh, eh, de, het voorschot gegeven en genomen... om tot de vorming van een raadsprogramma te komen, een breed gedragen raadsprogramma te komen. En misschien is hij ook wel degene die deze vergadering voort gaat zitten. Het is dus geen echte raadsvergadering in ieder geval. Het is, want burgemeester Niek Meijer zal hem niet voorzitten. Nee, die is thuis. Die zit te luisteren. Wel, of je ja. zaal, dat kan natuurlijk ook nog. Kan natuurlijk ook. Maar het is wel belangrijk wat er vanavond gebeurt. Dus het eerste deel is eerst het eh, raadsprogramma voor de komende vier jaar. En dan na de pauze gaan we eh, praten over de opzet van uh, het college. Zo er een pauze is. Zo er een pauze is. We zien het wel. En we horen het. En, en als u thuis bent, dan kunt u het ook nog volgen via www.zandvoort.nl. En dan moet u gaan naar de raadsinformatie... Dan kunt u het eh, zien en, en luisteren, beluisteren wat er vanavond over gaat gebeuren. En heeft u dringende vragen, kunt u ons bellen in de studio. Ook nog. 5730393. Nou ja, laten we hopen dat het, dat is zijn, Pieter.